Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gebied rondom de gevangenissen in Vught is een tijdje afgesloten geweest vanmiddag. Wat er precies aan de hand was wil de politie nog niet zeggen. In Vught zitten zware criminelen vast, zoals Ridouan Taghi en Willem Holleder. Verslaggever Noël van het Hoofd van Omroep Brabant heeft het laatste nieuws. Ondertussen is alles hier weer vrijgegeven. Maar een uur lang was het gebied rondom de PI Vught, de extra beveiligde gevangenis in Vught, afgesloten. Er ging een helikopter boven de gevangenis en de wegen rondom de gevangenis waren dus afgesloten. Maar ze werden ook extra beveiligd met politiewagens en arrestatieteams. De integriteitscommissie van de Tweede Kamer vindt dat Thierry Baudet zeven dagen geschorst moet worden. Komt omdat de voorman van Forum voor Democratie niet wil zeggen wat zijn andere baantjes zijn en hoeveel hij daarmee verdient. De commissie kan daardoor niet goed controleren of Baudets uitspraken en voorstellen in de politiek niet ook voordelig zijn voor de bedrijven waar hij voor werkt. En na Rotterdam en Apeldoorn mag er vanaf volgend jaar waarschijnlijk ook in Arnhem geen vuurwerk meer worden afgestoken. En daar heeft de gemeente zo haar redenen voor. Wij vinden de, de bezwaren die er zijn voor eh, dieren, natuur en milieu zo groot... dat we zeggen, ja, daar, daar kunnen we, eh, ja, daar kunnen we gewoon niet mee doorgaan. Pas als de gemeenteraad akkoord is, komt er vanaf volgend jaar een grote vuurwerkshow in de stad. En op de markt in Hogeveen was het vanochtend geen doorkomen aan komt niet door het verkeer of de drukte op de markt... maar door metershoge schuimwolken die uit de fonteinen kwamen. Grappenmakers hadden zeep en shampoo in het water gegooid... en dat zorgde voor een grote schuimparty. Zelfs de terrassen zaten onder het witte spul... en het werd spekglad op straat, waardoor verschillende fietsers onderuit gingen. En de gemeente is al de hele dag bezig om alles op te ruimen. Wie het heeft gedaan is nog een raadsel. Krijg je nog het weer. Het is nog steeds nat. Al droogt het straks vanuit het westen wel op. En is er zelfs kans op nog wat zon. Morgen opnieuw een druilerig dagje en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk. Tussen knooppunt De Hoek en de afrit IJmuiden sta je vast. Ze zijn wel bezig met de bergingswerkzaamheden, maar de afrit is nog dicht, net als de rechterrijstrook. Het kost je 20 minuten extra. Je kunt ook omrijden via Bad over de A9, de A4 en de A10. Het is druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar heb je nu een kwartier tijdverlies. En tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen heb je nog eens 10 minuten oponthoud. Verder staan er wat korte files op de A10, de ring van Amsterdam.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 dat er nog een recordhoeveelheid gas werd gewonnen... na de zware aardbeving in Huizingen van 2012. In Groningen ontstond daar in 2014 maatschappelijke verontwaardiging over. Rond het gevangenisterrein in Vught zijn korte tijd wegen afgezet vanwege een verdachte situatie. Minister voor Rechtsbescherming Weerwind wilde niet zeggen waarom die maatregelen waren genomen. En de meeste nieuwe woningen worden de komende acht jaar gebouwd in Zuid-Holland, de minste in Drenthe. Dat hebben minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de provincies afgesproken. Het weer, bewolking en regen bij 14 graden, ook morgen regen en wolken bij 16 graden.